Eerder op de dag bestormden zo'n tien moslimterroristen het pand. Bij het vuurgevecht dat volgde kwamen zes militairen en vier aanvallers om. Het gebouw in Rawalpindi is omsingeld. De aanval volgt op een nieuw offensief dat de Pakistanse regering heeft aangekondigd tegen terroristen. De vakbond CNV ziet niets in het plan van de FNV om in de strijd tegen verhoging van de AOW-leeftijd samen te werken met de PVV. Waarnemend voorzitter Van Bochelen zegt dat het CNV eigenlijk nooit met populistische partijen in zee gaat. De PVV sluit mensen op basis van religie of huidskleur uit van deelname aan de samenleving. En dat is geen basis voor samenwerking, al dus de voorzitter. De FNV wil met de PVV praten om te kijken of ze samen actie kunnen voeren tegen het kabinetsplan om de AOW-leeftijd te verhogen naar 67 jaar. De kustwacht van de Seychelles heeft elf piraten opgepakt... die vanochtend twee Franse visserschepen probeerden te overvallen. De aanval in de Indische Oceaan werd afgeslagen door mariniers... die aan boord waren van de schepen, zegt het Franse ministerie van Defensie. De kustwacht van de Seychelles zette na de aanval de achtervolging in. Sinds juli heeft Frankrijk 60 speciaal getrainde mariniers... die de eigen tonijnvloot in de Indische Oceaan beschermen. Vorig jaar werd een visserschip door piraten aangevallen met raketten. Daarop heeft de Franse regering besloten om mariniers te stationeren aan boord van de vissersvloot. Duitsland en Ivoorkust hebben zich geplaatst voor het wereldkampioenschap voetbal in Zuid-Afrika volgend jaar. Duitsland won in Moskou met 1-0 van Rusland. Eerder speelde Ivoorkust met 1-1 gelijk tegen Malawi. De landen zijn daardoor niet meer in te halen in hun pools.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 Deze week heeft de lijst 19 stijgers, 1 zittenblijver, 17 dalers en 3 nieuwe binnenkomers. Ik denk dat het ook drie platen eruit moeten. David Guetta en Kelly Rowland, Love Takes Over. Hier Raymond de Pussycat Jeho en Green Day met 21 Guns verdwijnen allemaal deze week. Edward Maya met Serial Love was de snelste stijger, 12 plaatsen. Shakira met She-Wolf zakte de 12 en daalde daarmee het snelst van allemaal. Anna Grace, Let the Feeling Go, met 16 weken stond zij het langst genoteerd in de lijst van deze week. Kijken wij even achterom, 9 oktober van 1962. Oeganda wordt een, eh, republiek. In 1986 is het de musical van The Phantom of the Opera. Die houdt zijn eerste voorstelling in Her Majesty Theatre te Londen. 1988 zijn het in België de gemeenteraadsverkiezingen. En in 2006 was het Noord-Korea dat voor de eerst een kernproef deed. Wat staat ons dit uur nog te wachten? Sowieso de nummer 1 van Europa. Daarnaast kijken we naar de top 10 van België en naar de top 40 van Nederland.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 I'ma fight till we see the sunlight. in als Zo, het was leuk samen. Ik heb nou niks meer te vertellen. Ga maar, rap, maar, rap. Nothing else IKC. 21 vorige week. Deze week stijgen ze naar nummer 12. Wij gaan even kijken naar onze eh, zuidenburen. Even snel de landkaart voor je halen en dan weet je dat België zuiden is. De top 10 al daar is in handen van eh, Pitbull Hotel Room Service. Vorige week nog op 12, deze week zakken naar nummer 10. Cascada Effect stijgt naar nummer 10. Cascada die zakt van 8 naar 9. Madonna met Celebration zakkend van 10, uh, 6 naar 8. gaat goed vandaag, hè? Gossip Heavy Cross staat nu 20 weken in de lijst, zak van 5 naar 7. Absented Minded en Voice staat nu 2 weken in de lijst, stijgt van 7 naar 6. Nieuw binnen, zaterdagavond van Danny, Mickey, Christoph en Lindsay. Op nummer 4 vinden we ook weer een Belgisch duo. Seppi en Sikki, de Seppi en Sikki song, 5 weken in de lijst, zak van 2 naar 4. Dax featuring Eva de Rover. Slaap lekker van 4 omhoog naar 3. De Black Eyed Peas, I Got A Feeling, vorige week nog bovenaan. Deze week zakken ze naar nummer 2. En David Guetta featuring Akon, Sexy Bitch, vorige week op 3. Nu in de negende week zijn zij de beste plaat in België. En hebben we meteen nog een klein berichtje, want de Belgische radio en tv-zender Q Music en Jim starten vanaf dit weekend met het uitzenden van een gloednieuwe Belgische hitlijst de top 40 hitlijst. Deze chart wordt gebaseerd van eh, drie pijlers. De verkoopgegevens, de airplaygegevens en een Vlaams luisteronderzoek. Wat weer wordt uitgevoerd door het Nederlands onderzoeksbureau De Vos en Jansen. Het bureau doet al jaren onderzoek naar media en muziek. Wat eerder heeft geleid tot een eh, samenwerking met de Nederlands top 40. Ook daar wordt de populariteit van actuele en nieuwe muziek mede door het onderzoek van De Vos en Jansen samengesteld. De top 40 hitlijst zal op vrijdag om 4 eh, uur en zondag om 3 uur worden uitgezonden op Jim. En zaterdag van 12 tot 3 op Q-Music. En dan natuurlijk de Belgische versie van Q-Music. Daar dus vanaf eh, dit weekend de nieuwe top 40. En net hoorde je al wat de, eh, de top 10 was, al daar. Wij gaan bijna de top, 3, top 10 in. Maar eerst eerste nummer 11. Cobra Starship. Good Girls, Go Bad. Starship, Good Girls Go Bad. Vijf weken in de lijst. Vorige week nog op 19, deze week 8 plaatsen omhoog naar nummer 11. Nummer 20 vonden we de bodies van Robbie Williams. Drie weken in de lijst van 22 omhoog naar 20. Black Eyed Peas, I Got A Feeling. 14 weken in de lijst, zak het van 9 naar 19. Caro Elmerat, Back It Up. Zes weken in de lijst, 2 plaatsen omhoog. Shakira met She-Wolf, zij zakt er 12 in haar tiende week en komt terecht op 17. Lady Gaga, Papa Paparazzi, 13 weken in de lijst, 7 vorige week, deze week zak naar 16. Freemason samen met Sophie Alice Baxter, Heartbreak, Make Me A Dancer, 7 weken in de lijst. Vorige week nog op 12, deze week op nummer 15. Kaija met TikTok hoorde je aan het begin van dit uur. Twee plaatsen winst in de 7e week, van 16 naar 14. Mika We Are Golden, 4 weken in de lijst en 4 plaatsen omhoog van 17 naar 13. Lady Gaga, AA, Nothing Else, I Can Say. Vier weken in de lijst, 21 vorige week, deze week omhoog naar nummer 12. En Cobra, Cobra Starship, Good Girls Go Bad, staan nu vijf weken in de lijst. Vorige week nog op 19, deze week eh, dus omhoog naar nummer 11. La Rocks met Bulletproof, die slaan we even over. 9 weken staan die in de lijst. Tweede stonden ze vorige week, maar deze week zakken ze 8 plaatsen naar de nummer 10.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 Life's a game, but it's not fair. I break through. Go from being Joe Blow to everybody on your dick, no homo. I bought my whole family whips, no Fovos. Next time I'm in church, please, no photos. Police escorts, everybody passports.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 Hey. biggest selling hits on Europe's favorite chart show. This is the Euro Breakdown, the countdown of the continent. Simmons. Alweer acht weken lang staat ze in de lijst van Europa. Vorige week stond ze nog op eh, nummer 10. Deze week gaat ze twee plaatsen omhoog naar nummer 8. ik denk er toch altijd weer aan dat het nummer gewoon eh, over mij gaat. Toch wel leuk hoor. ZFM, Westkust, weerbericht. Dat er gewoon een nummer in de hitlijsten staat die over jou gaat. Nou, dat is toch wel lachen hoor. Even kijken, wat doen we met het weer? Nou, vandaag profiteren we van een hoge drukgebied boven Denemarken. Daardoor zijn er flinke periodes met zon. In de loop van de dag komt vanuit het zuidwesten wel een storing naar de bij en daardoor neemt gelijk de bewolking weer toe. Het blijft wel droog en de temperatuur loopt op naar maximaal 14 graden. De wind waait uit het oosten tot zuidoosten en is overwegend matig van kracht. Vanavond en de komende nacht krijgen we dan eh, met die storing te maken. Daardoor heeft de bewolking ook vannacht de overhand. Er valt wel eh, enige tijd wat regen. De temperatuur daalt naar een graadje of 9 en er waait een zwakke tot matige zuidoostelijke wind. Morgen heeft de bewolking voor de verandering weer eens de overhand. Het blijft wel op de meeste plaatsen droog. De wind waait uit het westen tot noordwesten is zwak tot matig verkracht. De temperatuur zal morgen ook zo rond de 14 graden liggen. Zaterdagavond, zondagnacht is het bewolkt maar droog. De temperatuur daalt naar een graadje of 9 voor de verandering. En er waait een overwegend matige zuidwestelijke wind. Zondag krijgen we met een nieuwe storing te maken. Daardoor heeft de bewolking nog altijd de overhand en valt er af en toe wat regen. De wind waait eerst uit het zuiden, later uit het noordwesten. En neemt toe naar hard aan zee temperatuur loopt ook op naar een eh, maximale 15 graden. De nacht naar maandag hebben we dan een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Het blijft droog, de temperatuur daalt naar ongeveer 9 graden. En de wind waait uit het noordwesten en is overland vrij krachtig. Aan zee zelfs hard. Maandag heeft de bewolking de overhand en valt er af en toe wat lichte regen en motregen. De wind waait uit het noorden tot noordwesten en is overland matig. Aan zee zelfs vrij krachtig. De temperatuur zal maandag voor de verandering rond de 14 graden liggen. Kijken we even naar de dieptepunten op dit moment op de wegen. A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Diemen Noord en Muiden 3. A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Knopend Raasdorp en Knopend Velsen 3. En nog eentje op de A10, de Ring Amsterdam. De meer richting Ko Koenplein. Tussen Osdorp en het Koenplein, daar staat 4 eh, kilometer. Vertraging kan er wel oplopen tot 15 minuten. Van Dam. Ladies and gentlemen, let's go! Het ritme van Zandvoort gaat verder met de single van Beyoncé. Ego staat nu 8 weken in de lijst en gaat van 11 naar 7. Na Beyoncé heb ik ook de single nog van David Guetta en Akon. Hun sexy bitch gaat van 8 naar 6. But me, myself, I like to think that I was created for a special purpose. more special than you. You feel me? It's on, baby, let's get lost. You don't need to call into work cause you the boss. For real, want you to show me how you feel. I consider myself lucky, that's a big deal. Why? Well, you got the key to my heart, but you ain't gon' need it. I'd rather you open up my body and show me secrets you didn't know was inside. No need for me to lie. It's too real. It's too wide, it's too strong. It won't fit, it's too much, it's too tough. He talk like this, cause he can back it up. He got a big ego. Such a huge ego. I love his big ego. It's too much.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 Vorige week stonden ze nog op 8. Deze week gaan ze 2 plekken omhoog naar 6. Daarvoor Beyoncé, Ego, 8 weken in de lijst. 11 vorige week, 4 plaatsen winst dus naar nummer 7. De nummer 5 stond vorige week nog op nummer 13. Staat 5 weken in de lijst. Ik heb het over Willem Bijkerk. Beter bekend trouwens als Wylon. Met zijn eh, Wicked Way hoor je hem nu op CFN tijdens de Euro Breakdown. Zometeen gaan wij kijken naar de Nederlandse top 40. En krijg van mij de nummer 4. En dat is een bekende. 13 in één keer naar nummer 5 toe in zijn vijfde week. While on Wicked Way. Dit is de nummer 1 van vorige week. Madonna met Celebration staat nu 9 weken lang in de lijst van Europa. Vorige week inderdaad nog op 1. Deze week zak ze naar de nummer 4 toe. alleen nog maar vallen zijn eh, hooggeleerde ooit is. Madonna merkt dat vandaag. Vorige week stond zij nog bovenaan. Deze week zak zij naar de nummer 4. De Nederlandse top 40. Vier nieuwe binnenkomers deze week. Michael Bublé, Haven't Met You Yet, nieuw binnen op 39. Ian Carey, uh, de Ian Carey Project met Cat nieuw binnen op 37. Bright Day van Janu, nieuw binnen op 35. En Snow Patrol, Just Say Yes, nieuw binnen op 31. De top 10 in Nederland ziet er als volgt uit. Madonna met Celebrations blijft staan op 10 in haar negende week. Lily Allen, Not Fair, 9 weken in de lijst, zak van 7 naar 9. Bodies van Robbie Williams, 3 weken in de lijst van 9 naar 8. En de grote winst is er voor Edward Maya. Stereo Love in de derde week in één keer van 12 ook naar 7. Black Eyed Peas, I Got A Feeling, 14 weken in de lijst, blijft staan op 6. Damura Jan Smit. Tuintje in mijn hart. 12 weken in de lijst, zakkend van 2 naar 5. David Guetta, featuring Egan. Met hun Sexy Bitch staan ze nu 7 weken in de lijst en blijven ze staan op 4. Ina met hart staat 7 weken in de Nederlandse top 40. Vorige week stond zij nog op 5. Deze week omhoog naar nummer 3. Vorige week op 1. Deze week op 2. Anouk, 3 days in a row. 8 weken in de lijst. Ook 8 weken in de lijst. Cascada, Evacuate the Dance Floor. En in de 8e week gaan ze van 3 naar nummer 1 in de Nederlandse top 40. In Europa is dat niet de nummer 1. Dat kan ik alvast verklappen. Cascada vonden we namelijk met Evacuate voor al op nummer 29.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 Woman, you make me sweat. Oh, you are so sexy. Boom boom boom. Bob klaar samen met Shabberanks Love You No More. Zeven weken in de lijst van 4, nu weer omhoog naar nummer 3. En wij gaan verder met de nummer 2. Vorige week stond deze dame nog op nummer 6, maar in haar zesde week gaat zij van 6 omhoog naar 2. Dit is Ina. En haar single heet Hot.